Dit is door Almegens met het NOS-journaal. Mensen die in een asielzoekerscentrum werken zijn soms bang voor de bewoners. Personeel schrijft volgens het AD en een aantal regionale kranten... in een brandbrief dat asielzoekers uit vooral Noord-Afrikaanse landen zich crimineel gedragen. De medewerkers vinden dat het COA moet ingrijpen. De grens is bereikt en onmiddellijke maatregelen zijn noodzakelijk, staat in de brief. Het zou vooral gaan om asielzoekers uit Marokko en Algerije... die nagenoeg geen kans op een verblijfstatus hebben. Het dodental als gevolg van de bosbranden in Tennessee is opgelopen tot 11. Volgens de politie staat vast dat een deel van de branden is aangestoken. Een man van 24 is aangehouden op verdenking van brandstichting. In totaal zijn meer dan 700 gebouwen afgebrand, vooral in de stad Gatlinburg. Ongeveer 14.000 mensen hebben hun huis moeten verlaten. Een deel van hen kon vandaag weer terug. In de Indonesische hoofdstad Jakarta wordt massaal gedemonstreerd tegen de gouverneur van de stad. Er zijn zo'n 150.000 mensen de straat op gegaan die eisen dat hij wordt opgepakt. De christelijke gouverneur citeerde onlangs in een toespraak een vers uit de Koran. De demonstranten vinden dat een daad van godslastering. De gouverneur wordt al vervolgd voor zijn uitspraken, maar de demonstranten willen dat hij meteen wordt opgesloten. Sven Kramer doet volgende week niet mee aan de wereldbekerwedstrijden schaatsen in het gemoderniseerde Tialf. Dat schrijft hij in zijn column in de Telegraaf. Kramer geeft de voorkeur aan een trainingskamp in Italië vanwege de NK-afstanden eind deze maand en kort daarna de EK Allround. Kramer noemt het een moeilijk besluit om niet voor eigen publiek te schaatsen, maar hij schrijft dat je als topsporter altijd rationele afwegingen moet maken. Het weer nog, het is bewolkt, valt soms wat lichte regen. Vanochtend is het 7 tot 10 graden. Vanmiddag draait de wind naar noord, dan klaart het wat vaker op. In het weekend wordt het kouder en zonniger. Morgen is het een graad of 6.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 Er is een ongeluk gebeurd, de rechterrijstrook is dicht, de vertraging is bijna een uur. En op de A12 Den Haag-Utrecht staat er een kapotte vrachtwagen tussen Zevenhuizen en Nieuwebrug 11 kilometer file. Twee rijstroken zijn dicht. En Rijkswaterstaat verwacht dat, de moment, eh, dat ieder moment de weg weer kan worden vrijgegeven. Vooralsnog heb je een uur vertraging. De A4 van Amsterdam naar Den Haag bij Schiphol 4 kilometer door een ongeluk. Twee rijstroken zijn dicht. De vertraging is hier een half uur. En op eh, de A27 Almere-Utrecht tussen Eemnes en Lunette 15 kilometer.